Vanavond minder buien, vannacht bijna overal droog. Morgen weer graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Knoop het Nes en Brugge, 2 kilometer.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 Op het moment dat hij zichzelf in brand stak was het proces bezig. Op de website van een Noorse krant is te zien hoe de man terwijl hij in brand staat probeert het gebouw binnen te komen. Beveiligers wisten het vuur te doven. De man is met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn identiteit is onbekend. De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic krijgt geen andere rechter. Mladic had bij het Joegoslavië-tribunaal aangedrongen op het vervangen van de Nederlandse rechter Ori. Mladic vindt dat Ori bevoordeeld is vanwege de betrokkenheid van Nederlandse blauwhelmen bij de val van de moslim-enclave Srebrenica in 1995. Ook zou die partijdig kunnen zijn omdat hij als rechter en als advocaat betrokken was bij de veroordeling van andere Bosnische Serviërs. De president van het tribunaal wees de eis van Mladic af. De Griekse president Papoulias praat vanmiddag opnieuw met de leiders van vijf partijen over het vormen van een regeringscoalitie. Daaronder zijn Nieuwe Democratie, Syriza en PASOK. Sinds de verkiezingen van vorige week zondag zijn drie formatiepogingen mislukt. President Papoulias zei gisteren dat hij probeert een zakenkabinet te formeren. Syriza heeft al te kennen gegeven daar niks in te zien. Als de formatiepoging van Papoulias mislukt gaan de Grieken volgende maand opnieuw naar de stembus. De kunstijsbaan Flevo Nice in Biddinghuizen is failliet verklaard. Vorige week was al uitstel van betaling aangevraagd. De ijsbaan van 5 kilometer is de langste ter wereld. Die lengte is het grootste probleem. De energiekosten waren erg hoog. Er kwamen te weinig bezoekers om de kosten te dekken. Flevo Nice ging in 2007 open en heeft nu een schuld van zo'n 5 miljoen euro. Het weer. Geregeld buien, hier en daar met onweer.